Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger bevestigt dat ze voor de tweede keer een vluchtelingenkamp in de Gazastrook hebben aangevallen. Bij die aanval gisteren kwamen volgens Hamas 50 mensen om het leven. Israël zegt dat ze inderdaad raketten hebben afgevuurd op dat kamp... omdat ze ervan uitgaan dat Hamas-leden zich verschuilen tussen vluchtelingen. En een opvallend moment net in het NOS op 3 debat tussen Jette van D66 en Baudet van Forum voor Democratie. Baudet kreeg van een jongere die zich identificeert als non-binair de vraag of de politicus zich verantwoordelijk voelt voor haat tegen de LHBTI-gemeenschap. En Baudet zei daarop... Wat is non-binair? Weet u niet? Nee. Kent u Google? Moet ik het nu even googlen zelf? Kan dat doen, maar non-binair kan het ook wel uitleggen. Dat is een genderidentiteit die tussen man en vrouw of erbuiten staat. Het valt binnen, buiten het binaire van man en vrouw. Oké. Nou ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Ehm, ik kan ook zeggen dat ik een alien ben, maar dan zeg ik, ik zit hier, maar dat, volgens mij bestaat dat niet. Dus dat is die categorie LHBTQI, whatever. Ik vind dat onzin. Baudet zei ook dat hij wil dat kinderen geen voorlichting krijgen over geslachtsveranderingen. Jette reageerde daar vervolgens woedend op. Het hele debat kun je terugzien op het YouTube-kanaal van NOS op 3. Een dierenpark in Tilburg heeft er een stinkdier bij. Dat beestje werd gevonden in een zeecontainer in de haven van Rotterdam. En had er een reis van negen dagen uit de VS op zitten. En deze havenmedewerker vond hem. Nou, hier, eh, hier hier zaten dus in... Eh. Het stinkdier. Ja, dacht je toen je dat beestje aantrof? Ja, maar is dit dan? Want ja, dat is iets waar je nooit eh, echt eh, meemaakt. Ja, het transportbedrijf belde snel het dierenpark en zij wilden dat stinkdier wel hebben. Nou, we hebben dus eh, op dit moment een groep vrouwtjes zitten. We hebben geen man, dus hopelijk kan hij straks bij de groep aansluiten. Wie weet wordt hij dan de vader van de nieuwe jongen hier in het park. Ja. Dus hij is, het is een komst gewenst, ja. En dan nog het weer. De rest van de avond is het op de meeste plekken droog.